Maarten stiltjes met het NWS Journaal. Premier Rutte heeft de Europese eenwording... is volgens de Rabobank het beste voor de economie. Bondskanselier Merkel is het met de Duitse deelstaten eens geworden... over het sneller uitzetten van afgewezen asielzoekers. Er komt een nieuwe dienst die papieren gaat regelen... en dan worden kansloze asielzoekers direct vanuit de AZC's uitgezet. Verder mag de Duitse IND telefoons van vluchtelingen gaan uitlezen... om hun identiteit vast te stellen en te kijken of ze betrokken zijn bij terrorisme. Moskou noemt de angst in Nederland dat Russische hackers de verkiezingsuitslag willen beïnvloeden een uiting van gekte. De ministers Plasterk en Koenders zeiden vorige maand dat Nederland alert is op Russische manipulatie. Een woordvoerder van het Kremlin spreekt van een hysterie eh, waarvoor geen enkel bewijs is. De nieuwe president van Ghana is meer dan 200 auto's kwijt. Na de machtswisseling vorige maand bleek dat er 43 limousines en 175 terreinwagens zijn verdwenen. Een minister van de vorige regering spreekt tegen dat de auto's zijn verduisterd. Volgens hem heeft de nieuwe regering het verhaal verzonnen om de aanschaf van nieuwe auto's te rechtvaardigen. Het weer, vannacht lichte tot matige vorst met mogelijk lokaal wat motsneeuw. Morgen is het overwegend droog, maar later op de dag neemt vanuit het zuiden de kans op wat sneeuw toe. Maxima rond het vriespunt. In het weekend meer zon, het wordt dan ongeveer 3 graden.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 We gaan weer beginnen aan een eh, uurtje en New Age muziek. Tweede en tevens laatste uurtje. Um, we beginnen met een gloed, gloed nieuwe album van Mira Saiba. Een van de, ja, het is een meneer en een mevrouw uit eh, de, eh, van het album organisatie Spirit Voice. En zij maakt het nieuwe album Eyes eh, Like Stars. Nou, dat is eigenlijk de subtitel, de andere titel. Dat is de hoofdtitel, die is in een hele andere taal geschreven. Nou, krijg dat maar eens uit je bek. Ehm, goed, dan gaan we naar luisteren.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 The very next evening, they'll court another, leaving you alone to pine and sigh. My daddy is a handsome devil. He's got a chain first angle of another maid. He's bluffed and wrong. Go court another tender maiden and hope that she will be yours.